Campbell en Taylor zaten naast elkaar aan tafel bij een diner in het huis van Nelson Mandela. Volgens White praten en flirten ze met elkaar. Eerder vandaag legde actrice Mia Farrow een verklaring af voor het tribunaal. Volgens haar wist Campbell dat de diamanten van Taylor kwamen. Campbell zelf ontkent dat. In Rwanda zijn de stembureaus voor de presidentsverkiezingen dicht. Voor zover bekend zijn de verkiezingen vrij rustig verlopen. Algemeen wordt aangenomen dat de regerend president Kagame wordt herkozen voor een termijn van zeven jaar. Er was nauwelijks serieuze oppositie. Het patriotisch front van Rwanda van Kagame is al sinds 1994 aan de macht. Bij de vorige verkiezingen in 2003 kreeg hij 95% van de stemmen. Tegenstanders van het Tutsi-staatshoofd noemden de verkiezingen daarom een schijnvertoning. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen voor de stad Ozersk in de Oeral. In die stad staat de belangrijke nucleaire opwerkingsfabriek Mayak. Er zijn extra militairen naar het gebied gestuurd. De vele branden bedreigen bossen en parken bij de stad. De autoriteiten spreken van een gecompliceerde situatie. In Mayak vond in 1957 een van de grootste kernrampen uit de geschiedenis plaats. In het oosten van Duitsland is door de hoge waterstand in de Neisse het park onder water komen te staan. Het park staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er was daarom van alles aan gedaan om het te beschermen. Hoe groot de schade is, wordt pas duidelijk als het water weer is gezakt. Door de zware regenval in Centraal-Europa staat het water in de Nijse veel hoger dan normaal het geval is. Het weer stapelwolken, maar ook hier en daar nog wat zon. Temperatuur vandaag 20 tot 24 graden. Morgen vrijwel overal bewolkt met later in de middag kans op regen.